Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de parlement in Kroatië heeft het conservatieve blok de overwinningen opgeëist. Met 70% van de stemmen geteld hebben de conservatieven 61 van de 151 zetels. Het sociaal-democratische blok met de huidige premier Zoran Milanovic staat op 53 zetels. De premier heeft de liberale Most, die 19 zetels heeft, opgeroepen om te gaan praten over een coalitie. De leider van Most zei voor de verkiezingen dat hij met geen van de machtsblokken wil samenwerken, omdat ze niet hervormingsgezind genoeg zijn. Bij de campagne waren de economische recessie en de vluchtelingenstroom de belangrijkste onderwerpen. De conservatieven willen een hardere aanpak van het vluchtelingenprobleem. In een vluchtelingencentrum op het Australische Christmas Island zijn rellen uitgebroken na de dood van een asielzoeker. De Koerdische man uit Iran was afgelopen weekend uit het centrum ontsnapt. Zijn lichaam werd gisteren gevonden onderaan een klif. Volgens diverse media zijn daarna honderden asielzoekers in opstand gekomen. Ze zouden uitgebreid vernielingen hebben aangericht en brand hebben gesticht... omdat ze denken dat de bewakers van het centrum de Koert iets hebben aangedaan. De bewakers zouden het complex zijn ontvlucht. In Libië zijn twee medewerkers van de Servische ambassade ontvoerd bij een aanval op hun diplomatieke konvooi. Zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli reed het konvooi in een hinderlaag van gewapende strijders. Die hielden één auto tegen en ontvoerden de twee inzittenden. De andere auto's konden ontsnappen. In een daarvan zat de Servische ambassadeur met zijn gezin. Eén Libische militair die het konvooi escorteerde raakte bij de aanval gewond. Het is niet duidelijk wie er achter de ontvoering zitten. In Libië zijn verschillende strijdgroepen actief. Sommige daarvan ontvoeren soms buitenlanders voor losgeld... of om de vrijlating van medestrijders af te dwingen. Het weer, de regen trekt over met een stevige zuidwestenwind en minima rond 12 graden. Aan het eind van de nacht wordt het rustig.